Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vannacht weer raak met de illegale feestjes. De politie in Arnhem beëindigde een feest in een bos. Zo'n 70 mensen stonden daar klaar om een paar uur te knallen... maar deden dat wel iets te opvallend. Iedereen werd weggestuurd, er is niemand opgepakt. En ook in Hoofddorp in Noord-Holland was het raak. Om drie uur s'nachts kapte de politie daar het feest af. En er werd trouwens niet alleen gefeest. Vannacht is er ook een einde gemaakt aan een illegaal pokertoernooi. Dat was in Waalwijk in Noord-Brabant. Bijna 40 mensen zaten daar te spelen en die hebben allemaal een boete gekregen. De marechaussee heeft op Schiphol een man gevonden in het neuswiel van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika. De verstekeling heeft de vlucht overleefd. Volgens de marechaussee maakt hij het naar omstandigheden goed en is hij naar het ziekenhuis vervoerd. De man uit Leeuwarden die gisteren werd vrijgelaten uit de gevangenis... heeft niet lang van zijn vrijheid kunnen genieten. Hij ging volgens de Telegraaf meteen weer de fout in. Pikte een auto en ging er vandoor. Twee uur later kwam er een melding binnen van een zilverkleurige Ford K... die uit de bocht was gevlogen en in een sloot lag. Dat was dus die gestolen auto. De verdachte ligt gewond in het ziekenhuis. En het was een flinke tegenvaller voor fans van Adele. De zangeres cancelde deze week al haar shows in Las Vegas. De boel kan niet doorgaan omdat de helft van haar crew corona heeft... en bepaalde decorstukken ook nog niet waren aangekomen. Toch had ze een klein goedmakertje voor de fans die al in Las Vegas waren. Die mochten namelijk met hun idool facetimen. Oh my gosh, hi, wait, I'm so sorry. How are you? I'm oh, there. You know, okay, no worries, we love you. You gotta and we know when the time comes, it's gonna be exceptional. De zangeres deelde dat ze verdrietig is en flink baalt, maar beloofde aan de fans dat ze het snel proberen in te halen. Het weer nog, veel wolken met alleen in het zuidoosten af en toe een opklaring bij een graad of 7. Vanavond, vannacht en ook morgenochtend is er kans op mist. Daarna ook af en toe wat zon. Het wordt 5 graden.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 walk like a blind man Now my eyes are open And you are the only place for me Yeah Won't you hold on just for a while yeah. Please don't give up on me tonight sacrifice 9. later. Down the line, you find time when you feel who together. I will apply to use the light that comes from the learning tree. Yeah, yeah. Let the seed that grows and ages. Oh, oh give us our destiny. Better. crowds pop up and act out. Brawls with the screw face, smash on and knock out.